12 uur. Dit is door negens met het NOS-show. Minister Schippers gaat ziekenhuizen niet verplichten om dag en nacht gynaecologen paraat te hebben. Daarvoor zijn er niet genoeg vrouwenartsen. Na de ontdekking vier jaar geleden dat er bijna nergens in Europa zoveel baby's voor, tijdens en na de geboorte sterven als in Nederland, kwam een stuurgroep met aanbevelingen. De Tweede Kamer wil dat de minister de adviezen overneemt, maar dat is volgens Schippers niet haalbaar. ABN AMRO neemt een afdeling voor zakelijke activiteiten over van de Royal Bank of Scotland. Bij die afdeling voor fusies en overnames, aandelenhandel en emissies werken ongeveer 70 mensen. Veel van hen hebben vroeger al voor ABN AMRO gewerkt. Toen die bank vijf jaar geleden werd overgenomen door RBS, Santander en Fortis, ging de hele zakenbank naar RBS. ABN AMRO betaalt niets voor de overname, omdat de Britse bank toch al wilde stoppen met de afdeling. Vanaf 1 januari 2014 is statiegeld op petflessen niet meer verplicht. De Tweede Kamer steunt het voorstel daarover van staatssecretaris Atsma. Volgens bedrijven scheelt het veel geld en Atsma vertrouwt erop dat burgers hun plastic flessen toch wel terugbrengen. Wie een fles op straat gooit kan een boete krijgen van 400 euro. De bedoeling van de maatregel is dat er meer kunststof wordt gerecycled. Zo'n 160 prominente Duitsers hebben, zouden hebben afgezegd voor de afscheidsceremonie van bondspresident Wolf. Die stapte een kleine maand geleden op omdat er een corruptieonderzoek naar hem loopt. Hij was 20 maanden in functie. Er is veel kritiek op het wachtgeld van zo'n 2 ton per jaar dat Wolf zijn leven lang gaat krijgen. Barcelona-spits Lionel Messi heeft in de wedstrijd tegen Bayer Leverkusen een doelpuntenrecord voor de Champions League gevestigd. Hij scoorde vijf keer in het duel dat met 7-1 werd gewonnen. Barcelona bereikte met de zege de kwartfinale. In de andere wedstrijd van vanavond tussen Apollon Nicosia en Olympique Lyon is de verlenging nog aan de gang. Het weer vannacht in de kustprovincies kans op een enkele bui.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 Goed, we gaan verder natuurlijk met Frans H. Sauer met zijn CD Inside van het label Phoenix Muziek. Geïnspireerd op de film de Sullesteinse belofte. feel safe, confident, and at ease. I have the right people in my life. I have the right people connected with all my finances. I have the right people I can trust. My money is constantly making more money. I have all the money I need and more. I am on the golden road of success. Doors fly open, gates are lifted, and avalanches of abundance come to me now. God is in charge of my finances. God is in charge of paying my bills. God is in charge of all my dealings with people. God speaks through me. God speaks through the people I connect with. God thinks through me. God thinks through all the people I connect with. I speak easily, concisely, and clearly. It's easy for me to communicate, especially around money. I bring out the best in other people, and other people bring out the best in me. I feel useful. People like me, and I like other people. I feel worthwhile and confident. It is easy for me to do things. I'm very resourceful. I have all the answers because God is in charge. Whatever needs to be done, I can do it. It is easy for me to do things. It is easy for me to think clearly, especially around money. It is easy for me to put my clear thoughts into simple actions. It's easy to put my clear thoughts into effective communication. I like people, and people like me. I like what I do, and I am a great success. I am victorious. easy, instant, and perfect my way. I am so happy, so filled with joy. I easily let go of the past. I easily let go of the future. de muziek van Cybertribe. Eons eh, of Dignity, zo heet deze cd van het label New Earth Records. Eh, tot ons gekomen via oshop.nl. Evenals de laatste cd, Tantra Electronica van Al Gaan en Emin Gorado. Ook van het label New Earth Records. Dat is de laatste track in dit programma Peaceful Radio aflevering 767. Mijn naam is Ben Veug en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma. En wil je het allemaal nog eens uh, nahoren, dan kan dat.